Kees Groot met het NOS-journaal. Bij de Amsterdam heeft een grote ontploffing plaatsgevonden op een woonboot. Er is zeker één persoon gewond geraakt. Het is nog onduidelijk of dat de bewoner van de woonboot is. Ooggetuigen melden dat de gewonden op straat liggen. Alle ruiten in de omgeving zijn gesprongen. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er een ontploffing op een boot is geweest. Hulpdiensten zijn inmiddels ter plekke. De omstreden zorgwet van president Obama mag worden ingevoerd. De verplichte verzekering voor alle Amerikanen is volgens het Hoge Rechtshof niet in strijd met de grondwet. De uitspraak van het Hof geldt als een overwinning voor president Obama. Vooral in republikeinse kring is het verzet tegen de wet groot. Een aantal staten stapten naar het Hof, maar dat stelde hem vandaag in het ongelijk. Minister Schippers wil doorgaan met de proef met vrije tandartstarieven. Deze week bleek dat de tarieven het eerste kwartaal met bijna 10% zijn gestegen. Een Kamermeerderheid wil dat er onmiddellijk een eind komt aan het experiment. Maar dat zou volgens Schippers onzorgvuldig zijn omdat de proef pas een half jaar loopt. Het OM eist een levenslange gevangenisstraf tegen Fred B. Die wordt verdacht van de moord op de ouders van zijn ex-vriendin. Die werden vorig jaar in hun woning in Middelburg doodgestoken. Volgens het OM heeft Fred B. geobsedeerd door een verbroken relatie het paar afgeslacht. De Tweede Kamer neemt de conclusies over van de commissie De Wit over de kredietcrisis. Volgens de commissie waren het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank niet genoeg voorbereid op een zo grote crisis en werden ze erdoor overrompeld. De Kamer is het daarmee eens. Generaal Middendorp is vanaf vandaag de hoogste militair van Nederland, de nieuwe commandant der strijdkrachten. Hij volgt Peter van Uhm op, die de militaire leiding over de strijdkrachten tijdens een ceremonie aan Middendorp heeft overgedragen. De 51-jarige Middendorp was in het verleden onder meer commandant van de taskforce Uruzgan in Afghanistan. Het weer, tegen de avond trekken vanuit het zuidwesten stevige onweersbuien het land binnen. Morgen is het wisselend bewolkt en in het oosten is er kans op een onweersbui.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 Tussen Naarden en Afrit Bunschoten 10 kilometer en richting Amsterdam staat 5 kilometer bij de Afrit Bunschoten. A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Afrit Everdingen 4 kilometer en verderop tussen Culemborg en Kloppendijl 8 A4 hoogvlietfleidingen in beide richtingen staan files van 6 kilometer tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein. Op de A12 Den Haag naar Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Zoetermeer 7 kilometer. Op de A12 richting Arnhem, Driebergen 6 kilometer. A13 naar Rotterdam, tussen Knoopert Ippenburg en de afrit Bergen-Roodreis 8. A15 Europoort richting Rotterdam, tussen Rozenburg en Knoopert Vaanplein 15 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Wel zijn inmiddels alle rijstoken weer open. A20 richting Gouda. Tussen Vlaardingen-West en knooppunt Terbrechtseplein 10. En richting Hoek van Holland 5 kilometer voor knooppunt Terbrechtseplein. A27 Utrecht naar Breda tussen Knoopert Everingen en Lexmond 4. En verderop nog eens keer 6 kilometer voor de brug bij Gorkum.